NOS Nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In het onderzoek naar oud-leider Klaas Otto van motoclub No Surrender is een advocaat opgepakt. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen waar hij van wordt verdacht. De Amsterdamse advocaat werkte nauw samen met Otto. De oprichter van No Surrender zegt dat hij voor het advocatenkantoor mensen bezocht die in het buitenland in de cel zaten. Klaas Otto zat sinds de zomer vast op verdenking van witwassen, afpersing en brandstichting. Vorige week kwam hij op voorwaarden vrij, maar vrijdag werd hij opnieuw opgepakt omdat hij de voorwaarden zou hebben geschonden. De Israëlische militair die vorig jaar een Palestijnse arrestant doodschoot... is veroordeeld tot 18 maanden cel. Hij schoot de Palestijn door zijn hoofd terwijl die zwaargewond op straat lag. De man had geprobeerd om samen met een andere met een messen in te steken op Israëlische militairen militair verklaarde eerder voor de krijgsrechtsbank dat hij ervan overtuigd was dat de man explosieven bij zich had en dat hij de Palestijn daarom uitschakelde. De openbaar aanklager stelde voor de rechtbank dat de Palestijn onbewegelijk op de grond lag en geen gevaar meer vormde. Aan de westkust van Libië zijn de lichamen aangespoeld van zeker 74 migranten. dan meldt het Libische Rode Kruis. De lijken lagen vanochtend op een strand bij de stad Zawiya, 40 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. Vermoedelijk ging het mis op open zee, maar er is nog geen wrak gevonden. Elk jaar vallen veel doden op de smokkelaarsroute op de Middellandse Zee van Libië naar Italië. Vorig jaar waren het er ruim 4500. Inwoners van de Chinese regio in het westen van het land moeten een GPS-systeem in hun auto laten inbouwen, zodat de overheid ze kan volgen. Officieel gaat het om een antiterreurmaatregel, maar deskundigen denken dat de Chinese overheid het systeem wil gebruiken om in die regio Oeigoeren beter in de gaten te houden. Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in China. Ze voelen zich onder druk en gediscrimineerd en plegen volgens de Chinese regering geregeld aanslagen. Het weer, in het zuiden nog wat motregen bij 9 tot 11 graden. Morgen regen en veel wind en dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dfm. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen file.